Zone. Um, Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. In Groot-Brittannië zitten nog zes mannen vast in verband met de aanslag in Manchester. Gisteravond was ook een vrouw gearresteerd, maar die is weer vrijgelaten. Daarnaast zijn in Libië ook de vader en een broer van Selman Nabedi opgepakt. Die blies zichzelf maandagavond op tijdens een concert in Manchester. 22 mensen kwamen daarbij om het leven. De politie heeft gisteravond bij invallen in verdachte woningen op meerdere plekken explosieven aangetroffen. Die zijn gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Egypte heeft 21 sites geblokkeerd omdat ze terrorisme zouden steunen. Een van die sites is die van de Arabische nieuwsorganisatie Al Jazeera. Het Egyptische staatspersbureau MENA meldt op basis van een overheidsbron dat de sites worden gefinancierd door Qatar. De Egyptische regering beschuldigt Qatar ervan dat het de verboden moslimbroederschap steunt. De Franse bank BNP Paribas heeft in, de VS een boete gekregen van 310 miljoen euro, onder meer voor het manipuleren van de valutamarkt. Volgens een financiële toezichthouder in New York hebben zeker 10 handelaren van de bank geheime prijsafspraken gemaakt met collega's bij andere banken. De bank heeft inmiddels de interne controles aangescherpt. Zangeres Ariana Grande, die in Manchester optrad op de avond van de aanslag, heeft haar wereldtournee in ieder geval tot en met 5 juni stilgelegd. Na de aanslag in Manchester maandagavond is ze direct teruggevlogen naar de VS. Ze annuleert zeker zes concerten in onder andere Londen en Antwerpen. Het eerste concert dat ze waarschijnlijk weer geeft is in Parijs op 7 juni. Het weer dan. In het oosten begint de dag bewolkt, maar in de loop van de ochtend wordt het steeds zonniger. Het wordt 21 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden. Morgen volop zon en iets warmer. Zaterdag kan de temperatuur oplopen tot lokaal 30 graden. Zondag neemt de kans op onweer toe. Dit was het NOS Show.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 Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, I, ah, ooh, I, ah, ooh, I, ah, ooh, I. Well, I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. Well, I'm in love with your body.